Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte gaat morgen naar Qatar om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij wil met de leider van het land bespreken hoe er meer buitenlanders uit Gaza vrijgelaten kunnen worden. Verder gaan ze het hebben over een nieuwe route om hulpgoederen de Gazastrook in te krijgen. Want er is nu een tekort aan zo'n beetje alles in het gebied. Frans Timmermans en Pieter Omtzigt doen niet mee aan het RTL-verkiezingsdebat komende zondag. Ze hebben afgezegd. De hoofdredacteur van RTL Nieuws is er niet blij mee... en zegt dat de twee al lang geleden zijn uitgenodigd. Een reden voor de afzegging geven Timmermans en Omtzigt niet. In Amsterdam is iemand opgepakt in een cold case-zaak. Het gaat om een man van 62. De politie denkt dat hij iets te maken heeft met de dood van een Russische zakenman in 2013. Zijn romp werd toen teruggevonden in het ei. Het DNA van de Amsterdamse verdachte blijkt te matchen met sporen die op het lichaam zijn gevonden. Agenten gaan ook nog een buurtonderzoek doen. Omdat ook uit onderzoek is gebleken dat de vindplaats van de romp redelijk dichtbij de woning van de verdachte is. Dus wij hopen, ook al is het bijna 11 jaar geleden, dat er nog mensen zijn eh, die in geheugen kunnen graven en misschien nu toch denken, ja, dat vond ik destijds toch wel opvallend. In 2013 liep het onderzoek naar de dader op niets uit. En vorig jaar werd de zaak heropend. En slecht nieuws voor fans van The Weeknd. Hij cancelt zijn wereldtour voorlopig. Waarom is niet duidelijk gemaakt. Maar dat het avond aan avond zingen in een grote stadion iets doet met je stem... dat bleek eerder toen zanger Abel zijn stem verloor tijdens een show in L.A. I don't know what just happened when I screamed, but I just lost my voice. This is killing me. I don't want to stop the show. But I can't give you the concert that I want to give you right now. I'm so sorry. I love you guys so much. Sinds juli vorig jaar toert The Weeknd de wereld over. In juni stond de band nog in Amsterdam. En dan nog het weer. Het is een graadje of 12. In de loop van de middag steeds meer buien. De meeste regen langs de kust. Vannacht droogt het op en koelt het af tot een graad of 7. Morgen opnieuw regen, dan 12 graden.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 De ring van Amsterdam staat ook alweer vast... tussen Amsterdam-De Baarsjes en Amsterdam Centrum richting Utrecht. 10 minuten verdraging. En ook 10 minuten op de N203 Amsterdam-Alkmaar bij Wormer 4. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah!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 In Capelle aan de IJssel is gisteravond een zwangere vrouw ernstig gewond geraakt bij een beroving. De 33-jarige vrouw werd op haar hoofd geslagen en viel op haar buik en gezicht. Haar ongeboren baby lijkt ongedeerd te zijn. De omstreden APN asfaltcentrale in Nijmegen gaat eind dit jaar dicht. De centrale ligt dicht bij een woonwijk en stoot al jaren te veel gevaarlijke stoffen uit. De gemeente koopt de centrale voor 7 miljoen euro en gaat het gebouw slopen. Het weer vanavond toenemende kans op een bui, vooral aan de kust.